12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nieuw deelstaatparlement te kiezen. Daarbij gaat het vooral over de woningnood in de stad. Het aantal inwoners groeit snel en daardoor is huren en kopen in Berlijn erg duur geworden. De coalitiepartijen SPD en de CDU van bondskanselier Merkel hebben aan de kiezers beloofd elk jaar duizenden betaalbare huurwoningen bij te bouwen. De SPD ligt in de peilingen op kop. De Christen-Democraten verloren onlangs nog flink bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern. In New York is een explosie geweest in de wijk Chelsea. Volgens de brandweer zijn zeker 29 mensen licht gewond geraakt. Burgemeester de Blasio zegt dat er opzet in het spel is... maar dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat. Het is niet duidelijk wat er precies is ontploft. Amerikaanse media melden dat het mogelijk gaat om een explosief in een vuilnisbak. In de Indiase deelstaat Jammu en Kashmir zijn bij een aanval op een legerbasis 17 militairen omgekomen. Bij de gevechten, die uren duurden, zijn de vier aanvallers gedood. In Kashmir zijn verschillende rebellengroepen actief. Sommigen streven naar aansluiting bij Pakistan, anderen naar onafhankelijkheid. De aanslag van vanmorgen is de grootste op het Indiase leger in Kashmir in jaren. De SP wil alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Calais opvangen in Nederland. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil onderzoeken of daar steun voor is in de Tweede Kamer. Ze bezocht onlangs de jungle van Calais en ze noemt de omstandigheden waarin de kinderen leven hartverscheurend. Gesthuizen wil voor hen een vergelijkbaar plan als voor de alleenstaande gevluchte kinderen uit Italië en Griekenland. Het weer wisselend bewolkt. In het westen kan later vanmiddag een enkele bui vallen. Tot de graad of 21. Morgen weinig verandering, in de ochtend vooral in het oosten zon.